Eh, ja, voor klimaatrechtvaardigheid. Want het kan zo niet langer. We hebben nu een nieuw kabinet en iedereen gelooft nu opeens dat we grote sprongen maken. Maar dat is helemaal niet zo. We, we zitten nog steeds in een neergaand spiraal en we moeten gewoon nu iets gaan doen. Is jullie geluid niet genoeg gehoord? Nee, nog lang niet. Anders zou er al veel meer gebeurd zijn. Er wordt vandaag wereldwijd door jongeren geprotesteerd. Ook in bijvoorbeeld België en Duitsland gaan ze de straat op. In Harlingen kan iedereen die dat wil vandaag afscheid nemen van weerman Piet Paulusma. Hij overleed zondag aan kanker. Tot vijf uur is iedereen welkom in een pakhuis. De familie zou het leuk vinden als bezoekers kleurige bloemen meenemen. Morgen is de uitvaart van Piet Paulusma. Een heftig ongeluk in een pretpark in Orlando in Amerika. Daar viel een jongen van 14 uit een vrije valattractie van dik 130 meter hoog. Vertelt de verslaggever die ooggetuigen sprak. They actually said that they saw a figure fall from the top of the Orlando free fall. They said they thought it was part of the ride. Instead, the Orange County deputies tell us that a 14-year-old boy fell out of the ride and died. De attractie stond er nog maar een paar maanden. Het is niet duidelijk hoe het zo mis kon gaan. En dit geluid herken je vast wel als je de eentjes voert. Nou, in Rotterdam willen ze dat daar een eind aan komt. Als het aan de stad ligt, wordt het verboden om eenden en andere vogels te voeren. De stad wil hiermee voor, ervoor zorgen dat de beesten minder gezondheidsproblemen krijgen. Want een groot deel van het voedsel dat de ene krijgt is hartstikke ongezond voor ze. In de zomer wordt bekend of het verbod ook echt wordt ingevoerd. Het weer is droog en maximaal 18 graden vanmiddag. Ook dit weekend zon overgoten en zo'n 16 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de A44 van Den Haag naar Amsterdam na een ongeluk tussen Warmond en Kaagdorp. Het verkeer gaat daar via de afrit en de oprit. De vertraging is 5 minuten en je hebt 40 minuten op onthoud bij Hempont op de N203 van Amsterdam naar Alkmaar.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 no, unless it's with you. I wanna dance another beat unless it's with you. Tell me who do I call when I lose my mind? Four in the morning, I'm on fire with you. I'm running too you got a diamond heart, you work hard, nothing compares when I'm in your arms. Don't go, cause you'll never know. Oh, hey. Don't need drama, I just need one word to get to you. So tell me now, do you want it? Cause these dancing feet don't cry to the speak now, unless it's with And these blinding lights, they shine so bright like we're on the moon But I don't wanna dance another beat, no Unless it's with you Unless it's with wanna dance another beat, no Unless it's with you now. you high Takes you higher. t'en iras. Mais s'il te plaît, ne nous abandonne pas. Non, mais oui, je sais, ton amour viendra. Quand il sera temps de les faire, toi aussi t'en auras. Tu verras, c'est que du bonheur. Tu verras, c'est de la joie. Y'a les couches, à les odeurs. Y'a les pipis, les caca et puis tout le reste. Puis y'aura papy, y'aura mamie. Si on est en vie, on gardera le type, Puis on fera caca et puis on fera pipi.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 En je hebt het zelf niet door, maar je speelt het met me mee. Jij bent alles wat ik zoek, maar toch is de liefde weg. Weet niet wat ik moet, oh, ben zo bang dat ik je kwijt is het nu of nooit.